dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Jonge wetenschappers, verenigd in de Jonge Academie van de KNAW, hebben een protestbrief geschreven aan het kabinet. Ze zijn het oneens met het kabinet, dat vindt dat wetenschap vooral tot commerciële toepassingen zou moeten leiden. Daartoe wordt 350 miljoen euro, die bestemd is voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, anders besteed. Het geld moet naar innovatieve projecten waar Nederland economisch sterker van wordt. Maar de jonge wetenschappers vinden dit kortzichtig. Ze vinden dat het ten koste gaat van de kwaliteit en keuzevrijheid van de wetenschap. Regeringen hebben op een donorconferentie in Londen 3 miljard euro beloofd voor vaccins tegen diarree en longontsteking. Met het geld kunnen 250 miljoen van de armste kinderen ter wereld voor 2015 worden ingeënt. Volgens de organisatie achter de conferentie kunnen met het geld 4 miljoen sterfgevallen worden voorkomen. Nog steeds sterven drie keer zoveel kinderen onder de vijf jaar aan longontsteking en diarree dan aan de gevolgen van aids. Vaccins zijn beschikbaar, maar voor veel ontwikkelingslanden onbetaalbaar. Een derde van het bedrag op de donorconferentie is toegezegd door de Britse premier Cameron. Maar ook Australië, de VS, Noorwegen, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland beloofden geld te doneren. Ook Microsoft-oprichter Bill Gates de 1 miljard dollar toe. De Italiaanse premier Berlusconi is afgestraft bij een serie referenda. 95% van de kiezers sprak zich uit tegen wetten van de regering. Dat blijkt na het tellen van ruim driekwart van de stemmen. Een van de referenda ging over een speciale wet die de premier beschermt tegen vervolging. Nu de Italianen de wet hebben verworpen, zou Berlusconi gewoon voor de rechter moeten komen. Hij wordt verdacht van onder meer corruptie, fraude en het bevorderen van prostitutie met minderjarigen. De Italianen stemden verder tegen herinvoering van kernenergie en privatisering van de watervoorzieningen. Het weer, het wordt langzaamaan droog, minima vannacht rond 14 graden. Morgen flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog.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 in Zandvoort. En jij bent erbij. Ja, ja, ja. We zijn erbij. We zijn erbij. Nou, eh, welkom op deze mooie dag. Tweede Pinksterdag. Tweede Pinksterdag. Oh. Ja, inderdaad. Het is, eh, is onze Pinkster-uitzending van dit jaar. Ik ben eh, vandaag gezellig met eh, mijn schat eh, Wendy in de studio. Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Ja, zeker, zeker. En Stanley, mijn broertje, die is er ook. Hallo. Hallo. <laughs> en ik ben er natuurlijk ook Robbie Brouwer mee deze mooie uitzending van Knockout FM. En waar zijn Kevin en Joost? Moet ik dat even melden? Joost is heel druk bezig met zijn huiswerk. En die uh, wens ik heel veel succes daarmee. En hij is geloof ik gezellig mee aan het luisteren, dus het wordt hartstikke gezellig. En die zit de kloot aan je... Sorry, eh, maar hij moet gewoon even goed. En uh, Kevin is zijn vriendin aan het ophalen op eh, in, Schiphol. Schiphol. Op Schiphol, dankjewel. Ja, heb je Ja. Ja, jij begrijpt het ook niet, hè? Jawel, jawel. Ik niet. Ik kan toch gewoon hier zitten. Vorige keer moest hij zijn vriendin afscheid nemen van zijn vriendin en vandaag moet hij hem ophalen. Ja, kijk, jij zou gewoon naar de radio gaan. <laughs> ja, dat weet ik. Sorry. <laughs> maar eh, ja, we zijn, eh, we zijn er weer bij en het is prima. Wat gaan wij doen deze uitzending? Wendy, heb jij nou, leuk... We hebben weer een paar weetjes. -huh. En, eh, ik heb er één gevonden tot nu toe. Dus ik nog even verder zoeken. Het is Pinkster, dus we moeten het ook even over Pinkpop hebben. Jij bent er geweest. Ja, ik ben er geweest. Ik ga daar zo meteen een stukje over vertellen. Ik ben er gisteren geweest. Nee, de rest vertel ik straks. En uh, eh, Stan, heb jij nog ja, dier van de week? Moet ik de dier van de week doen? Nee, nee, nee. Wendy Benny is onze gast-dj, dus die mag, eh, die mag een leuke dier gaan uitkiezen vanmiddag. Vorige vanmiddag? keer heb ik het Vanavond, <laughs> straks. ik het Later in de uitzending. Ja, <laughs> ik dus ga wel weer eh, even zoeken. Ik ben druk aan het zoeken hier. <laughs> en om half tien hebben we dus het, weetjes, de leuke weetjes die onze Benny gaat melden. Moet ik nog opschieten ook? Je hebt ze al klaarst. Oh. <laughs> dus eh, ja, we gaan eh, nog lekker even luisteren naar de eh, script. De script. De script. Een series talent volgens mij van 3FM toch? Dat weet ik niet zeker. I don't know. in ieder geval, de script met If You Ever Come Back. Het lijkt me een tv-programma. If You Ever Come Back. <laughs> en eh, Wendy zal eh, alles voor ons twitteren deze uitzending. Dus jullie zullen volledig op de hoogte zijn. Ja, ik ga het eh, mijn best doen. Helemaal top. Hey, geniet van de script en we spreken jullie zo met de weetjes. Hoi. Hoi. standing with your suitcase, but you can't Everything's the way that you left it I still haven't slept yet And if you're covering your face now But you just can't hide the pain Still setting two plates on the counter But eating without you If the truth is you're a liar When you say that you're okay I'm sleeping on your side of the bed Going out of my head now And if you're out there trying to move I'm sitting here trying to persuade you like we're in the same room And I wish you could give me the cold shoulder And I wish you could still give me a hard time And I wish I could still wish it was over But even if wishing is a waste of time Even if I never cross your mind I'll leave the door on the latch if you ever come back If you ever come back will be a light in the hall and the key under the mat if you ever come back.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 ZFM. In 2010 al 20 jaar een zee van muziek en een... Mijn excuus. Ja, ik heb mijn koptelefoon niet op een beetje eh, slordig. Mijn excuus. Ik heb geen koptelefoon. Oké, dus ja, geen eh, excuus. Geen excuus. Helemaal van slag hier. Ja. ja. maar je zit zo te kijken en jij het gewoon door. Ja, ja ik, ik hoor het niet. Ik vond wel een klink eigenlijk. Maar... Mijn excuus, dames en heren. Dus, Wendy, wat zijn jouw beetjes voor deze week? Ik heb er twee gevonden. Ja, jou... De eerste is een heel goed voorbeeld van eh, meer blauw op straat. Ah. Ja, namelijk de agent rijdt fietser aan. Een politieagent uit Tienen, België, moet 45 dagen zijn rijbewijs inleveren omdat hij een ongeval in beschonken toestand veroorzaakte. Dirk R. krijgt ook een boete van 1375 euro. De agent wilde in Heverlee rechts afslaan, maar had de fietser niet opgemerkt. De fietser raakte bij de aanrijding gewond. De politieagent werd door zijn collega's onderworpen aan een alcoholtest. Daaruit bleek dat hij met 1,17 promil te diep in het glaasje had gekeken. De man moet ook 275 euro betalen aan de slachtofferhulp en riskeert een straf binnen zijn eigen korps. Ja, dat is echt een prutsig. Ja, inderdaad. Ja, dat is niet zo slim. En eh, ja, ja. Eh, wat moeten we hierover zeggen? Ja. ja. Ik het is eh, niet zo slim gewoon. Ik zal eventjes zoeken, want je hebt er ook nog reacties onder. ja, hiero. alleen in België <laughs> dat is gewoon echt een bellige vraag. Oh, dit, nee, dat zeggen we niet. <laughs> hij mag van geluk spreken dat hij zijn baan mag behouden. Ja, dat, ja, dat vind ik ook heel apart. Ja, helemaal zeik als wij iets doen. Er komen eh, toch al agenten tekort? Maar dat is België. Ja. Het is België dus. Ik weet niet hoe het daar zit. Daar zitten ze nog steeds zonder regering oh, dus. daar hebben ze helemaal gezeikt met de politie of geld of wat dan ook. Wacht, wat ja. zag je hier nog staan? Nee. 45 dagen zonder rijbewijs is dit alles. Anderen zijn de minstens een jaar kwijt. Of deze is ook wel leuk. Het was een Engelse fietser. De agent vroeg de Engelsman wie heeft u aangereden. Waarop de Engelsman zei, it was a gentleman. Oh, Gentenaar. Het was een Gentenaar. Het was een Gentenaar, jongen. Een Gentenaar? Nou, laat maar. Ik snap het niet. Het was <laughs> niet, it was a gentleman, maar it was een Gentenaar. Aha. Oh, ja. Nu snap ik hem. Dus dat zijn een beetje de reacties eronder. Wat heb je nog meer? je hebt er, nog, eentje. ja, Nou, we toch op de, het is de ambtenaren tour zijn. Ambtelijke stand van Wendy. Ja. Gevangenisstraf voor brandstichtende brandweerman. Oké. Tegen de 26-jarige brandweerman uit Bedum, die verdacht wordt van brandstichting, is donderdag een gevangenisstraf van vijf maanden geëist. De vrijwilliger van het korps in Bedum zou eind 2010 en begin 2011 drie auto's in brand hebben gestoken. Bij de eerste brand wat, eh, verloor hij zijn pieper, waardoor hij als verdachte in beeld kwam. Als motief voor zijn daden noemt de brandweerman eenzaamheid. Vlak voor de branden zou hij bovendien veel alcohol hebben gedronken. Bij de zwaarste van de geëiste straf heeft justitie rekening gehouden met de functie van de man. Een brandweerman zou als geen ander moeten weten hoe gevaarlijk en oncontroleerbaar branden zijn en hoeveel impact ze hebben op slachtoffers. Om de brandweerman goed in de gaten te kunnen houden, eist justitie ook een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden. Een half jaar elektronisch toesticht en een alcoholverbod. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Ah, dat is ook... Eh, eigenlijk een pyromaan onder de korf. Allemaal pyromanen, joh. Allemaal <laughs> pyromanen. Hij had gewoon werk nodig. Of hij verveelde zich. Ja, dat is waar. <laughs> nou, gaan we, eh, gaan we even lekker verder luisteren. Ja, dit eh, was. welk, welk liedje komt er? Welk liedje komt er? Ik denk dat we Ferry Korsten doen. Vinden jullie Niet uh, Jonathan Jeremiah. Oh ja, die hadden we nog klaarstaan. Ja, Jonathan Jeremiah. Ja. Hey. Gooi je daarna dingen niet goed? Ferry Korsten. Is helemaal goed. Ah, oké. nou. Blijf lekker luisteren.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 so waste so class if you on the is ZFM. 20 jaar. ZFM in Zandvoort. En jij bent... Dance. Jozef aan het bellen. Oh, ben Joost. Hey Joost, met Robbie. Hoi Robbie. Hoi. Alles goed? ja, lekker. Ben je druk bezig? Ik ben druk bezig. Kijk, dat horen we graag. Ja. Heb je examens? <laughs> nee, ik heb een presentatie morgen. Ah, waarover? Over mijn stagebedrijf. Van der Valk. <laughs> Van der Valk Transport. Kijk, dat is een... Ja, is transport natuurlijk, anders gaan we verwarren met hotel. Ja, ja dat moeten we niet doen. <laughs> zit daar een verschil in dan? ja, zeker zit daar verschil in. Ja, we hebben geen bed. <laughs> Jawel, in de vrachtwagen. <laughs> ja, maar dat is er maar eentje, of twee. Oh, oké. Dus, okay. Nou, eh, je, bent dus lekker bezig. Ik ben, ja, ik ben druk bezig. Kijk, ben je ons wel een beetje aan het volgen? Ik ben hier een beetje aan het volgen, ja. En, hoe vind je het? Ja, het, het klinkt goed toch? Kijk, dat is goed. Nou, mooi. dit is, heb je nog meer te lullen? Nee, nee, niet echt. Het is een oh. belminuutje... Ja, dat dacht ik al. <laughs> heb jij nog wat voor ons te melden? Heb ik nog wat te melden? Nee, ook niet. Oh. <laughs> Nou, lekker dan. Had jij nog een leuk verzoeknummertje? Een leuk verzoek? Ik heb altijd een leuk verzoeknummertje. Vertel, dan zoeken wij hem op. Ik weet, alleen, ik weet alleen niet of je hem hebt. Vertel ja die, uh, even kijken, hij is Ik zal meteen even op zoek Even kijken. Cry van de Bingo Players. Oh, we zoeken hem even op. Hoe heet die? Cry. Van Huilen. Cry van Huilen. We zoeken hem even op. Hallo. Hij, hij werkt niet mee. Hij werkt niet mee. hij werkt niet mee. Tjonge. Wanneer doet hij dat wel dan? Dat is een goeie. Cry. <laughs> Cry. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Cry just a little. Hier. Waar staat hij? Nee, dat is, nee, het is gewoon Cry. Ah ja, ik heb hem. Oh. Ja? Yes. Oh, dat is hem trouwens wel Cry just a little. Oh. Nou. Hoor jij dit? Want dan moeten we natuurlijk even kijken. Ja, dat hoor ik. <laughs> dan gaan we hem luisteren. hey, dankjewel hè. hey, ik zie je volgende week. Oké, tot volgende week. Hoi. Dit is Just a Cry. Ja, van Bingo Players. party people in the club. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the train. Baby's the truth, the truth. I'm like Inception, I play with your brains. So I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't, don't, don't, don't get confused, no, 'cause you will lose, yeah. Now, now pump, pump, pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck.